4 met het NOS Journaal. De groep flexwerkers in Nederland blijft flink doorgroeien. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar waren het er ruim 3 miljoen. 2,5 meer dan een jaar eerder. Flexwerkers zijn mensen met een tijdelijk contract en oproepkrachten. Het aantal vaste werknemers is ook toegenomen met 2,2 tot ruim 5 miljoen. De piloten van Transavia hebben het werk neergelegd. De staking duurt tot 12 uur vanmiddag. Tot die tijd staan in totaal 30 vluchten gepland, de meeste vanaf Schiphol. Volgens de vakbond zal hooguit een handjevol vliegtuigen nog opstijgen... omdat niet alle piloten meedoen. Toch kunnen verduizenden passagiers niet vertrekken... en dat terwijl een deel van het land krokusvakantie heeft. De piloten eisen een hoger salaris en een stabiele rooster. De Spelen in Zuid-Korea zitten erop voor snowboardster Cheryl Maas. Ook op het onderdeel Big Air wist ze zich niet te plaatsen voor de finale. De 33-jarige Brabantse stond na de eerste run op de 17e plaats... en moest bij de tweede run risico nemen om bij de beste 12 van het klassement te komen. Bij de landing viel ze. Maas greep afgelopen week ook al naast de finale van de slopestyle. Ook toen viel ze. De film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri... heeft in Londen vijf BAFTA's gekregen. Onder meer voor beste film en beste hoofdrolspeelster. Three Billboards gaat over een moeder die na de moord op haar dochter... confronterende teksten plaatst op aanplakborden. De film was vorige maand ook al de grote winnaar van de Golden Globes. De BAFTA's zijn een belangrijke graadmeter voor de Oscar-uitreikingen over twee weken. Het weer op veel plaatsen bewolking en in het noorden valt soms wat motregen. Later ook in het zuiden en westen van het land. Het wordt 5 tot 7 graden. Vanaf morgen droog en veel zon. S'nachts gaat het matig vriezen.